9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie in Den Haag is op alles voorbereid. Ook nu leider Willem Engel van Virus Waanzin heeft opgeroepen... om morgen niet naar het Malieveld in Den Haag te komen. De politie gaat er niet vanuit dat iedereen zich daar ook aan houdt... en wil zich niet laten verrassen. Korpschef Van Musser zei eerder dat er desnoods handhavend wordt opgetreden. Gisteren verbood burgemeester Remkes een demonstratie... omdat een hoge opkomst een gevaar voor de volksgezondheid zou opleveren. Vanochtend bekrachtigde de rechtbank dat besluit. Vorige week liep een soortgelijke betoging op het Malieveld uit de hand. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is net als gisteren afgenomen met 10. Er liggen nu nog 29 mensen met corona op de IC. En verder zijn er 180 coronapatiënten die ook in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar niet op de IC liggen. Het geregistreerde dodental door corona is met 2 gestegen naar 6105. Het RIVM meldt dat de twee slachtoffers al meer dan een week geleden overleden, maar nu pas zijn geregistreerd als coronaslachtoffer. Het Rotterdamse kunstcentrum Witte de Wit heeft met onmiddellijke ingang afstand gedaan van zijn naam. De letters zijn van het pand aan de Witte de Witstraat gehaald en ook op sociale media is het centrum naamloos. In 2017 kondigde het centrum al aan dat het van naam zou veranderen, omdat de 17e eeuwse vlootvoogd Witte de Wit met koloniale uitbuiting is verbonden. De kunstinstelling zal de Rotterdammers polsen over een nieuwe naam... die in januari volgend jaar in gebruik moet worden genomen. De politie in Frankrijk heeft gisteren zes mensen aangehouden... in verband met de diefstal van een werk van de kunstenaar Banksy... vorig jaar in Parijs. Het kunstwerk is een schildering van een rouwend meisje... op een nooduitgang van de concertzaal Bataclan. In die concertzaal werden in 2015 bij aanslagen 89 mensen vermoord. Het werk werd in januari gestolen. Deze maand werd het teruggevonden in een landhuis in Italië.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 Dat kan dan weer wel. En ja, voor de rest natuurlijk de, de Nightwalk 10. En de beste hits op de radio als opening horen Lady Gaga. Samen met Ariana Grande met Rain On Me. Je hoorde de Charlie Lane en Marky J remix. Onderweg zometeen de Black Eyed Peas hebben een nieuwe plaat gemaakt. En die ken je vast wel. Mama, Mama Sita moet zeggen, ik vind hem een beetje, ja, anders dan dat we gewend zijn van de Black Eyed Peas. Maar ja, uiteindelijk als je een paar keer hoort, dan uh, begrijp je dat hij op nummer 1 eh, in vele hitlijsten staat. Ook zometeen meteen eh, Konkara, samen met uh, Shaggy. Die plaat is mega beroemd geworden dankzij TikTok. Vooral al die kids ja, clipjes op maken. Mijn dochter doet er ook al mee, dus... <laughs> maar is die Michael Gray, oude nummer The Weeknd. Mega hit, jaren geleden. Nu heeft Matt Joe Prima er een mix van gemaakt. Michael Gray The Weeknd, nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond. banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four like come and no one go home. Me have a love seen a girl, she named Cassandra. She tell me say she come straight from Colombia. So a me go recommend no my banana. Tranquilla mama say that's the manana. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. <laughs> You know see. Girls from near and far a request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home time, sometime them want four. Till I come and them no want go. Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up the phone, I ask direction. Them want come chill from me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say way. Me say way, me say way, me say way. Grab me banana, I tell me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la vie. Girls from near and far, I request me banana. Me are the girl, them banana farmer them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, gyal a ring off me phone. Some gyal want keep it discreet of them man find out them a do it. Them a sneak out tip to a pan fit. And gyal a climb up for me banana tree. Yeah. That's how she do it. I how she do it. So she do it. So she do it. Grab me banana and skin up party. She said the shape and taste you unique. Oh, me tell you why. Oh God. Girls from near and far a request me banana. Me a the gyal them banana farmer. The whole of them a request me banana. They like come and them no want go. Give them one time, two time, them want more. Daylight come and them now want go. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them now want go. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them now want go home. Night and day, gyal ring off my phone. Me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them now I go home. Night and day, girl, I ring off my phone. Night walk, walk, walk, walk. mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Ella no le va nunca a tumba, siempre está lista para la rumba. Dormido que la segunda, sale ni gata la funda. mamacita, Qué bonita. Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Zo soft, hè? Ik denk, ik draai even de Amis remix. Eh, dus eh, ja, dat heeft iets meer eh, tempo. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Ja, versoepelingen hebben we gehoord, hè, afgelopen woensdag. Coronacrisis eh, is nog niet voorbij, maar eh, we we heel op kans. Als dat Corendon ligt, dan gaan we met z'n allen naar Turkije. En Rutte is het daar totaal niet mee eens. En Justin Bieber, die heeft de juridische stap ondernomen... tegen twee vrouwen die hem beschuldigen van verkrachting. De zanger ontkent direct en is nu in totaal 20 miljoen dollar. Dat is pak een beetje 17,8 miljoen euro van de vrouw. De zanger werd in de laatste week van juni beticht voor seksueel misbruik door een vrouw op social media die, die zich op eh, Twitter Danielle noemde... zei in 2014 door Bieber te zijn verkracht in een hotel in de Texaanse stad Austin. En de zanger reageerde daar direct op door te vertellen... dat hij niet in het desbetreffende hotel verbleef... en met zijn toenmalige vriendin Selena Gomez in een uh, eh, airbine zat... In de rechtbank papieren in handen van Team Z voegt hij verschillende papieren bij die, eh, die gaan over de tijdelijke huurovereenkomst. ja, het is tegenwoordig in eh, beroemdheden. Het begon allemaal met Bill Cosby, hè. En eh, ja, het zijn er steeds meer, of het waar is of niet. maar ja, sommige mensen willen er gewoon een slaatje uitslaan. CFM antwoord: The Nightwalk, HP, Vince met Freak in My Pants. Die hier op de radio. House Arrest. Ja, allemaal eh, te maken met in Amerika met eh, eh, quarantaine. Oftewel coronavirus, hè. Iedereen moest thuis zitten. Nou, gelukkig is het eh, hier in Nederland allemaal weer versoepeld. Vanaf 1 juli geldt er geen maximum meer voor het aantal mensen dat een concert of een andere show mag bijwonen. Elke zaal mag haar capaciteit opstellen aan de hand van beschikbare ruimtes... en de voorwaarde dat iedereen wel natuurlijk anderhalve meter afstand kan houden. En ja, met elke stap naar verruiming zijn natuurlijk eh, blij. Laat de woordvoerder van uh, Live in Amsterdam eh, desgevraagd, weten. Een groot voordeel voor onze zaal, waar straks zo'n 1200 mensen kunnen zitten. is dus dat we flexibel zijn met de indeling. De concertzaal kan dan anderhalve meter in acht nemen... door mensen gefaseerd naar binnen te laten... En ze met behulp van een route met gekleurde pijltjes naar het juiste vak te leiden. Nou, voetballen gaat ook weer beginnen. Alleen daar is nog wat over te doen, hè. Want eh, je mag niet schreeuwen, je mag niet juichen. Daar staat gewoon de doodstraf op. Anderhalve meter, nou, dat is een pak een beetje drie, vier stoeltjes moeten ertussen zitten. Maar ja, als er een doelpunt gemaakt wordt, dan moet er natuurlijk geknuffeld worden, hè. Dus dat is nog een heel gedoe. En ja, eh, hè, sommige stadions eh, hebben in ieder geval clubs, om het zo maar te zeggen. Die hebben 40.000 seizoenkaarten verkocht. <laughs> En uiteindelijk mogen er straks maar 10.000 naar binnen. Dus dan wordt er nog eventjes gekeken wie er wel en wie er niet mag. En dan ga jij natuurlijk zeggen, maar waarom mag ik niet en hij wel? Dus daar is nog een hoop over te doen. Dus, eh, maar eh, eh, de versoepeling is eh, begonnen. En officieel vanaf 1 juli dus geen maximum aantal. Maar eh, als er maar zitplaatsen zijn... een anderhalve meter afstand gebruikt worden. Muziek nu op de radio, want daar muziek ik natuurlijk aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond Angelo Ferreri en Radmaat met Higher. En binnenkort de party update. Vanaf augustus verwachten we dat we weer een beetje feestjes hebben. Maar ja, die anderhalve mee te regelen. Dat is een beetje lastig, maar er wordt hard aan gewerkt. the Pressure. Op 8 Earn Days met Soul Shaking. Op 7 Heller and Farley Project met Ultra Flavor. Dan in de David Pang Extended. Op 6 Portuera, What Love. Op 5 Lizzie Nightingale en Alicia's en Barrientos met Body Movement. Op 4 Eats Everything met Honey. Op 3 Earth and Day met Just Be Good To Me. Op 2 Boys Noise met uh, My Inline. Deze week op Ruda Silva en Pax met Touch Me. De pack en Ruda Silva remix. En, eh, <laughs> ik had hem klaar liggen thuis. Alles voorbereid. En eh, hij ligt nog steeds eh, op de mengtafel in de studio thuis. Dus ja, een beetje lastig. Ik kan hem helaas niet draaien. Maar ik heb wel andere muziek voor je. Atiras, Seb Jr. en Undisputed Queen of Disco. Je het nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Straks DJ Mouse met zijn Global House 5. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. de beste van de club Italië met DJ Capascelli. Maar nu eerst nog even lekkere muziek op de radio. That's right, that's right, that's right, that's right. That's right. you said that God created disco so that you could be born and be so blessed. Is that true? <laughs> it feels like that sometimes. Really? And do you like being known as the undisputed queen of disco? Yeah, you know, it's nice being called the queen. queen. queen. This is House, de Marco Lies Extended Remix. Daarvan muziek van eh, Alex Newell. Het Mama Told Me, dan in de David Pang Extended Mix. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en je Altijd goed om te weten. En dan, uh, ja, DJ Mouse, Global House Vibes. En straks in de derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. De beste van de club zijn Titan met Dieners Covers Kelly. Voor nu muziek op de radio. Simon Adams en Max Million met I Believe. Tot zo, na de break.